7 uur. van Tijn met het NOS-journaal. Zwitserland zal het VN-pact over de omgang met migratie en migranten voorlopig niet tekenen. De regering in Bern wil een debat met het parlement afwachten en daarna een definitief besluit nemen. Eerder vandaag haakte ook Australië af. Er zijn nu tien landen die niet tekenen. Die landen zijn bang dat het pact migranten een instrument geeft om een verblijfsvergunning af te dwingen. De voorstanders ontkennen dat het pact bindend is. Het zou alleen bedoeld zijn om internationale afspraken te maken. Het verdrag moet volgende maand in Marokko worden ondertekend. Nederland staat er in principe achter, maar het kabinet laat de juridische implicaties van de tekst van het pact nog onderzoeken. Het bestuur van de orthodox-Joodse Geiderschool in Amsterdam... moet meer werk maken van de sociale veiligheid, vindt minister Slop. De inspectie heeft onderzoek gedaan naar aanleiding van signalen... die voor een deel te maken hadden met een zedenzaak uit 2012. Een oud-docent is veroordeeld tot anderhalf jaar cel... vanwege seksueel misbruik, toen met een leerling van 13. In het rapport over de school staat onder meer dat de school wel een veiligheidsbeleid heeft, maar dat dat beter moet worden ingebed en geborgd. De inspectie vindt vervolgtoezicht noodzakelijk. Op een schilderij van Rembrandt zijn twee duimafdrukken ontdekt. Volgens kunstkenners zijn ze waarschijnlijk van de schilder zelf... aangezien de afdrukken op de originele verflaag zitten. Dus die zijn in het natte doek gezet. Dat is aangeraakt, waarschijnlijk door de schilder. Op het doek staat een biddende man die mogelijk Jezus voorstelt. Volgende maand gaat het schilderij bij Veilinghuis Sotheby's in Londen onder de hamer. De verwachte opbrengst is zo'n 7 miljoen euro. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt in het binnenland op veel plaatsen tot rond het vriespunt. Morgen is het ook meest droog en dan variëren de temperaturen van 3 graden in het noorden tot 7 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het nog langzaam rijden op de A10 ring Amsterdam... tussen Amsterdam-Buitenveldert en Amsterdam-Geuzenveld. Door een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht... En de andere kant op tussen Amsterdam Oud-Zuid en af het meer 10 minuten vertraging.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 Uh, ja, wat is het? Tussen 7 en 9 geloof ik. Hè? Ja, 7 en 9. Ik doe niet alleen vanavond. Ik heb uh, iemand hierbij zitten met nog iemand erbij. En ik haal ze even binnen, joh. Wat maakt mij dat uit? Tot die tijd nog eventjes Stop the Train. I want, I on the cool profile, and you can hear the whistle blow up 500 Let it go. Ja, er zit er eentje die zit eh, heel erg tevreden te kijken eh, met zijn, eh, met reggae. En wat zullen we nou krijgen? Ja, jammer. Uh, Dolly de Pierik, ik zie dat je belt. Helaas, we zitten in uitzending. Um, moet je straks maar even bellen ten 8 uur zoals als je wil. Thank you. Goed. Nou ja, eens kijken. Wie hebben wij, eh, wie hebben wij bij ons? Uh, zeg het maar. Goedenavond, lieve luisteraars. Robin Indiana zit hier in de showroom. Goedenavond. En ze gaan aan je wennen, jongen. Want dit is nou de tweede, de derde keer dat je op de radio bent. Vierde keer. Vierde keer? Ja. Waar was de vierde keer dan? Derde keer in de week, hè? oh, in, de, make. Oh ja, ja, ja, ja, ja, in de make. Overkill. dat is weer wat anders in de mix. Ja. Wat leuk man, dat, eh, dat, jij, eh, dat je ook een beetje reggae gek bent. Eigenlijk Heerlijk. een beetje. Ja. we wonen natuurlijk zonnige zand voor het strand. Heerlijk. Ja, ik hoor het alweer weer. Nou, uh, eh, dat wordt weer een makkie van mij vanavond. Ik hoef in ieder geval niks te doen. ja, wat kunnen we allemaal verwachten? Alleen maar reggae, reggae en nog eens reggae. Allerlei soorten. Ska, rocksteady beat, dub, noem het maar op. UB40. Oh ja, UB40. Ja, daar, daar draait je wat mee, hè? ja, heerlijk. Oh, ik sta er voor je klaar zometeen. Super. <laughs> to sing Used to sing, get up, stand up. No woman cry. You this jungle, wipe the from your eyes. Breeze is blowing, the weather is sweet, but the deep inside so much trouble in the world. Here I come for you. you dan. Eh, ja, af en dan, eh, dan moet ik gewoon de microfoon even openzetten. Want dan, eh, die, die Robin is een beste jongen, maar... Die jongen die, die zit ook aan zijn vingers. Knopjes en lampjes en... Het is, ja, nou ja, die een beetje in de pijn. Een beetje in, een beetje in de toom, ja. ja. Zoveel knopjes heb ik niet op mijn werk, hoor. Nee, <laughs> ik heb wel een laptop, maar... zoveel knopjes zitten in lampjes. Wij bezorgen ook thuis. ja, ja. <laughs> Hey, dit was uh, Culture op Salm of Bob Marley. Ik weet niet of je het kent, of je de band kent. Die ken jij, ja, zeker ken jij die. Eh, Reggae-fanaat. En eh, ja, ik ben er weer blij mee in ieder geval. Ik ben weer een boel luisteraars. Zelfs Canada luistert, ondanks dat de visite is. En eh, ja, stuur maar even een weerrapport. Ben eigenlijk wel even benieuwd naar. Goed, even kijken. Wat, wat zei jij nou ook alweer? UB40 had jij het over. heb ik iets van UB40? Geen idee. Ja, toch wel. 40 Wat heb je met UB40, jongen? gewoon fijne muziek. Gewoon, daar word je lekker rustig van. Als je de hele, druk, de, hele dag druk bezig bent geweest... dan is dat gewoon even lekker. Gewoon even lekker zitten. Eh, ja, top. Ja. word je rustig van. Ja, daar word je zeker rustig van. Eh, heb je het met alle reggae of alleen met UB40? Ja, meerdere. Ja. ja wel eens gehoord van eh, Alva Blondie? Heb je daar wat van gehoord? Gewoon nee, gewoon nee zeggen. Nee, ik weet dat je er wel van gehoord hebt, maar gewoon nee zeggen. Nee, nee ik zeg ook gewoon nee. Ik luister ook gewoon naar jou. Ik heb... <laughs> <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Nee, het is een verzoekje uh, voor, uh, voor iemand uit Vlaardingen. En uh, die vroeg de nummer van de week al aan. En dit is van het album Live was Zenit. Het Zenit Theater in, in Parijs. Ik moet ook alles weten. Jij ja, weet ook echt alles, Hou hè? op, uit. Hou op. Lopende als ik loop. Ik zou de dreadlocks van krijgen. Eh... Nou ja, luister maar. Moet me straks maar vertellen waar je ervan vindt. Het is een heel ander soort reggae. Hm. Eh, het is Frans-Algerijns, maar het is, eh, ja, het is, het is, een van de betere, de betere artiesten, zeg maar. Lees je dit nou gewoon op vanaf het <laughs> briefje? Kijk maar, kijk maar of hier een briefje hangt. <laughs> oh shit, hè, komt kijken hoor. Alfa Blondie, Jeruzalem. Baruch Ata Adonai. Baruch Rabba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Rabba, Yerushalayim. them. ik heb eh, de lange versie erin gezet. Eh, die moet ik helaas uitveden, want anders dan eh, heb ik geen tijd voor andere nummers. Dat vind ik een beetje jammer. Maar wat vind je ervan, Robin? Ja, nou, in eerste instantie dacht ik van, nou, wat moet je met dat nummer? Maar later denk je, ja, is toch wel lekker. Jij dacht eerst, verdorie, die gozer heeft mijn gebed opgezet of zo. Ik denk, nou, die komt uit de kerk vandaan. Ah, nou ja, in principe wel. Ja. Ja, nee, in principe wel. Ja. Dus, <laughs> Nou ja, goed. Ehm, voor de laatste inschakelaars, je luistert naar ZWM Coast Reggae met Willem Bruist. Robin Witte en eh, ja, Diana, eh, moet ik zeggen Witte? Ook Witte of nee? Anders. Hoe? Wanders. Want Ze zeggen ik zeg vanavond helemaal niks. Ze staan de zeilen, maar ik krijg het er wel uit hoor. <laughs> Hoeveel lijnen wil je hebben? Ik wou zeggen, we hebben een buitenlijn. <laughs> ja, ja, ja, ja. Hulplijn, we hebben alles. Oh ja. Hey, ik heb de hele nare gewoonte om, eh, ehm, als ik een uitzending ga doen, dan maak ik flyers. En dan reageren mensen op. En dan ook verzoekjes. En, nou ja, goed. Eh... En dan vragen ze niet zomaar een verzoekje. Nee, dan moet weer een live versie zijn of een bepaald album en zo. in. dus ik ben een zoeker geweest. En eh, ja, nou ja, goed. Kerkraden, daar gaat deze naartoe. Hoe kom je erbij? Kerkraden en dan luisteren naar een station uit Zandvoort. Nou, be my guest. Again van Pieter Tosh van het eh, album Capture Life. Oud album, maar ja, het zijn al die albums. Naast me staat er een heel nieuwsgierig mee te kijken Ik noem geen naam. Hey Robin, wat doe je hier? Even kijken wat je allemaal aan het doen bent. <laughs> al die schuiven zijn er weer. ja. Is dat de mensen überhaupt nog wat horen. <laughs> Zo is het. in the shade. kent ze niet. Zag ik daar een vingertje? Ja, Diana, ja. ja. is Diana? Diana, ja. Ja, ze zit alleen achter die tafel, maar toch zijn ze met z'n twee. Hoe kan dat nou?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 Maar dan denk ik, ja, dan vergeet ik de hele boel natuurlijk weer. En uh, ja, oké. Okay. Eh, Pastor Dutchie. Je kent ze natuurlijk wel, de musical Jude. Oké, deze nog. Solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right? come pretend. but I make you feel like cheating. maar dan eh, wel de goede versie natuurlijk. Eh, ik kreeg net, eh, net te horen dat er mensen in Nederland zijn... die blazen rustig met 160 km per uur langs de afslag van Badhoevedorp. Ik zie nou iemand schudden en wijzen. We noemen geen namen, Robin. Dat kon vroeger nog. Ja, vroeger kon dat. Vroeger, waarom kan dat niet meer? Ja, overal zijn flitsers. Overal zijn flitsers. Op zaterdagochtend, heel vroeg. En dan heb je zo'n onwijs lekker nummer. Ja, dat... Echt ja, heerlijk. En dan in één keer... een goed begin is een halve werk, ja. Nou, en dan hoor je in één keer uh, eh, hoefge, boven je auto uit. Dan denk je, wat, wat is het dan? Dan heb je Johnny Holt in één keer boven je hoofd hangen. Nou, dan ben je blij, hoor. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Police in helicopter. I search for marijuana. policemen in the streets searching for cali weed. Soldiers in the field burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Soldier in the herb field burning the weed, Police in helicopter, a search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. police in helicopter. I search for marijuana. Policemen in the streets, searching for Cali weed. Policemen in the field, burning the Cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. We don't trouble your banana. We don't trouble your corn. We don't trouble your pimento. We don't trouble you at all. So if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Ja, dat was Johnny Holt met police helikopter. Ja, dat krijg je van als je met 160 km per uur langs de afslag van Badhoeven dorp rijdt. En ik hoor wel van, ja, dat is jaren geleden. Ja, ja, mhm. ja, nou, eh, ik heb weer een verzoekje klaarstaan. En eh, jongens, het gaat ook gewoon door. En ik ben zo blij dat jullie er maandag al mee beginnen... dat ik het niet op dezelfde avond krijg, want... Ja, anders dan... Eh, lukt me net ook niet. En eh, ik probeer Robin een beetje, een beetje in te wijden in de reggae. Maar hij weet er volgens mij veel meer van als dat hij eigenlijk zegt. Dus, uh, nee, dat klopt. Dat zijn die Chinees ook. <laughs> Toen de waren binnen binnenviel. Ja. Oké. Ik heb hier nog een verzoekje klaarstaan van Lucky Dobbe, Phil Irie. Ja, Lucky Dubé. Nou, daar word je vrolijk van. Phil Iray. En ik word ook heel erg vrolijk van de berichten die je krijgt. Visite in Canada. In Hamilton, wel precies, dacht ik. Eh, allemaal de groeten terug natuurlijk vanuit eh, Zandvoort. En Zwitserland luistert ook Pascal. Grote vriend, fijn dat je luistert. Allemaal de groeten daar. En eh, ik zal zo meteen een nummer voor jullie draaien. Kom maar goed. Eh, nou ja, goed. <laughs> Zwitserland, hoe is het mogelijk? Pascal, bedankt, hè. Eh, het volgende nummer, ik kondig hem eigenlijk, eh, wil ik hem eigenlijk niet aankondigen. Diana, zeg jij het maar. Wie is dat? Siggy Marley. Met? wat zei ik nou? Nou, even nadenken. Denk, denk, denk, denk, denk, oh, denk, oh, denk, oh, denk, denk, denk, denk, denk. De tijd loopt. Ik ben hem kwijt. Tomorrow people, girlie. Dat zeg ik. Ja, Tomorrow People. En uh, er wordt hier uh, koffie aangerukt en eh, je wordt hier verwend. En, nou, het, ik ben wel blij ermee. Vijf minuten binnen en ik weet het weg aan de koffieautomaat. Het gaat helemaal goed komen vandaag. Ja, natuurlijk gaat het goed komen. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, melk? heel graag. Ja, dankjewel. Het John kent alles. Vladingen, Veen. Heel fijn dat jullie er ook zijn. Ik mis alleen nog eh, Irving, maar goed. Maybe later. En natuurlijk Zandvoort, ja. Zandvoort, wie is er niet groot mee geworden? jawel. Nou ja, goed, eh, Pascal, Pascal Hutsi, eh, hoezo koffie zonder bitterballen? Ja, natuurlijk, eh, de bitterballen, nou, ik zie hier een bakje staan. Die zijn met de visite meegekomen, zeg maar. En, ja... Wat zeg je? Nee, maar dat weten ze in Zwitserland toch niet. Nee, dat maakt niet uit dat er geen bitterballen zijn. <laughs> Je luistert naar ZFM Ghost Jamaica. Ja, Goes Reggae, Goes Jamaica. Mijn naam is Willem Bruist. En met naast mij staat Robin Witte en Diana. Die staat daar ook nog. Nee, die zit. Die zit alweer. Met z'n tweeën, ja. Met z'n tweeën alweer, ja, ja, ja. Eventjes tot de klok eh, van een oude bekende.